Mark Visser met het NOS-journaal. De Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk is onder vuur komen te liggen. De stad, die in handen is van het Oekraïense regeringsleger... ligt tientallen kilometers verwijderd van de frontlinie. Op de stad kwamen tientallen raketten neer. Volgens de politie is er zeker één burger om het leven gekomen. Zes anderen zouden gewond zijn geraakt. De opstandelingen ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor de raketaanval. Morgen wordt in Wit-Rusland onderhandeld over een wapenstilstand in Oost-Oekraïne. Enkele grote websites liggen plat door een storing. Zo zijn de sites van de Rijksoverheid, Geen Stijl en Telfort onbereikbaar. Volgens de technologie-site Tweakers wordt de storing veroorzaakt door een gebroken glasvezelkabel bij de provider van de sites. Storing van Rijksoverheid.nl begon om kwart voor tien. In mei 2013 lagen de sites van de Rijksoverheid voor het laatst plat. Toen duurde de storing vier uur. Bij Ettenleur is in een loods een drugslaboratorium gevonden. Volgens de politie is een professioneel lab dat werd gebruikt voor de productie van amfetamine. Een man die in het huis naast de loods woont is opgepakt en wordt verhoord. Vorig jaar werd volgens Omroep Brabant in dezelfde loods een hennepkwekerij met 3000 planten opgerold. In de rechtszaak tegen oud-IMF-topman Strauss-Kaan is kort na de opening een brief van hem voorgelezen. En daarin herhaalt de oud-topman dat hij geen misdaad heeft begaan. Hij wordt verdacht van het organiseren van seksfeesten met prostituees. Daarvoor kan de Fransman tien jaar cel krijgen. Strauss-Kaan ontkende opnieuw dat hij wist dat de vrouwen op de feesten prostituees waren. En ook zei hij dat hij zelf slachtoffer is van een vooropgezet plan. Het weer, soms eh, valt er wat motregen en mogelijk breekt nog hier en daar de zon even door, bij 7 à 8 graden.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 How does it feel when you got no Pass the on the left hand side. Pass the on the left hand side. a go Give me the music, make me jump and from. It a go done. Give me chip on the left hand side, it a go on.